Michel Koenen met het NOS-journaal. Zwiep Nederland weer onderbrekingen in de stroomtoevoer veroorzaken. Dat verwacht netbeheerder Tennet. De lijnen gaan bewegen doordat de wind grip krijgt op het ijs dat erop zit. Door de stroomdips hadden veel inwoners van Groningen, Drenthe en Overijssel thuis last van knipperende lichten. De hulpdiensten in Groningen zijn in verhoogde staat van paraatheid... zodat ze snel in kunnen grijpen als er door de stroomdips problemen ontstaan bij bijvoorbeeld ziekenhuizen. Saudi-Arabië verbreekt de diplomatieke banden met Iran. Het land heeft alle Iraanse diplomaten 48 uur de tijd gegeven te vertrekken... en haalt zelf ook alle vertegenwoordigers terug uit Iran. Aanleiding is de bestorming van de Saoedische ambassade in Teheran gisteren door demonstranten. Die zijn boos over de executie van een Sjiïtische geestelijke in Saoedi-Arabië. De Schot Gary Anderson heeft voor de tweede keer op rij de wereldtitel darts gewonnen. Hij was in de finale met 7-5 te sterk voor de Engelsman Adrian Lewis. In de halve finales waren de Britten nog te sterk voor Raymond van Barneveld en Jelle Klaassen. Nog meer sport, want de eerste etappe van de Dakar-rally is geschrapt. Door het slechte weer in Argentinië is het parcours moeilijk begaanbaar. Nou kunnen helikopters die het parcours moeten overzien niet opstijgen. De start van de etappe werd twee keer uitgesteld. Uiteindelijk besloot de organisatie dus helemaal niet te rijden. En zaterdag werd de proloog al stilgelegd nadat een auto het publiek in was gereden. Zeker vier mensen raakten daarbij gewond. Het weer op veel plaatsen regen, in het noordoosten ijzel of natte sneeuw. Later wordt dat mogelijk gewone sneeuw. Minima liggen tussen de min 3 en plus 6 graden. En ochtends in het noordoosten nog steeds winterse neerslag.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 mm Never bow, we we're all kings. We are the rulers of our minds. Yes, we are. I know that there's an angel watching over me. I see a window. I won't run. This time I won't be afraid. Of.